met de risico's en bijwerking van de Mexicaanse griepprik. Dat zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Klink maakt zich zorgen over geruchten en foute informatie op internet over het vaccin. Gisteren besloot Klink dat ook kinderen van zes maanden tot en met vier jaar een risicogroep zijn. Ook huisgenoten van baby's krijgen het advies om zich te laten vaccineren. De minister volgt met de uitbreiding van het aantal risicogroepen de adviezen van de Gezondheidsraad. GGD begint over twee weken met de vaccinaties. PVV-leider Geert Wilders verwerpt alle bedreigingen die mogelijk vanuit zijn achterban zijn gedaan aan het adres van Herman van Veen. Het dient absoluut niet te worden bedreigd en als dat wel het geval is vind ik dat zeer kwalijk, aldus Wilders. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat mensen stoppen met het demoniseren van de PVV. Herman van Veen zei gisteravond dat hij duizenden haat- en dreigmails heeft gekregen. Dat hij de PVV had vergeleken met de NSB. NS Reaal heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto-winst geboekt van 26 miljoen euro. Zowel de bank als de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal waren winstgevend. In de eerste zes maanden van dit jaar leed het financiële concern nog verlies. De gunstige ontwikkeling bij SNS Reaal is mede het gevolg van de aantrekkende beurskoersen. Het bedrijf kreeg vorig jaar oktober 750 miljoen steun van minister Bos van Financiën. Binnenkort zal SNS Reaal 250 miljoen van die staatssteun terugbetalen. Het weer bewolkt en vooral de noordelijke helft van het land.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 We gaan eens eventjes kijken bij Frits Reek bij de wedstrijd van Rood-Wit. Ja. <laughs> En op uh, eh, Marienweide zijn nog maar een paar minuutjes uh, eh, spelen van dat duel tussen de koploper Rood-Wit en de nummer 2 Union uit Nijmegen. En Rood-Wit leidt met 2 tegen 1. En ik heb de kop voor, eh, voor morgenochtend heb ik al klaar. Want het zou best kunnen zijn dat die kop zou luiden. Daan Murder doet het weer. Want eh, Daan Murder was degene die halverwege de tweede helft de vierde rood-wit strafcorner wist te benutten. En zodoende zijn team op voorsprong bracht. In de tweede helft eh, kwam Union wel terug. Eh, na drie minuten werd al de gelijkmaker achter Niel Jacobs getikt door Bram Venemans. Eh, de 1-1. Eh, daarna zakte rood-wit iets in. Het werd een beetje zenuwachtiger eh, achterin. Het werd ook slordig gepaard en men ging veel op de solo-tour. Maar uiteindelijk was het dan toch de strafcorner van Daan Meurer die het verschil bracht. 2 tegen 1. We liggen even stil met het, met het spel. Nog een paar minuutjes op de klok. Maar ik denk dat rood-wit de achtste overwinning op rij in de tas heeft kortom, goede wedstrijd dus voor Rood-Wit. We gaan eens eventjes kijken bij de wedstrijd van uh, tegen Bloemendaal. Ja, goed, natuurlijk die wedstrijd eh, vanmiddag. Dus hier uh, El tegen uh, 3-1 winst voor uh, Bloemendaal. Ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is. En dit is een hele belangrijke overwinning. En ik ben er ook heel erg blij mee. mede omdat Sparenwoude toch al een ploeg heeft die, die gevaarlijk kan, kan uitvallen. Eerste helft, heel goed voetbal van Bloemendaal. Ja, eerst helft speelde Bloemendaal heel goed. Ik moet ook zeggen dat ik van Spaarnwoude op dat moment iets meer agressie had verwacht in de duels. Dus eh, nou oogde van ons uh, heel erg mooi. Weinig lopen. En Spaarnwoude vond ik, eh, ik, ik had iets krachtiger voetbal van ze verwacht. doelpunten, drie keer Jan, twee keer Paul en Paul met zijn hoofd. Dat doet hij nooit. Ja, ja dat was wel een bijzonder gegeven. Dat Paul die ja, die heeft eh, moeite met hoge ballen. Maar deze keer kwam hij heel goed bij de tweede paal. En hij eh, hoeft ook gelukkig geen duel aan te gaan, maar hij kopte hem wel heel goed in. Je ziet, eh, ja, na, na 20 minuten kom je op 1-0. Ja, dan ja, een eigen goal eigenlijk tegen. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. Dan wordt het 1-1. Ja, en dan vijf minuten na de rust, paalt Jan, die twee er maakt. En toen ging Sparenwoude echt drukken. Ja, nou eerst even een momentje nog van, eh, voor de eerste helft. Eh, na zeven minuten kreeg uh, best wel een goede kans. Waarbij een 1-2 dwars door het midden gelukkig voor ons een bal naschoot. En dan heb ik het ook wel met nu gehad over de kans voor de eerste helft. Uh, Paul een goede goal 1-0. eigen goal 1-1. Na een omschakelmoment dat uh, Ricky Kuyt verwacht dat hij een penalty krijgt omdat hij onderuit gehaald wordt. Wordt niet gegeven. Spaanhouder count het heel snel uit. Uit de corner verdienen ze daar 1 door een, ja, een eigen goal van een Bloemendaal spelen. Gelukkig naar rust komen heel scherp uit de kleedkamer, maken 2-1. En nou, 15, 16 minuten daarna, toen uh, eh, Kleun maar nou de er volop in. En toen hadden we het echt wel 15 minuten moeilijk. Maar dan, op een gegeven moment, de beslissende goal, 3-1, door Tim. Ja, het was een uh, gelukkig mooie actie van uh, Tim Joon, die uh, samen met Monier die inviel. Eerst heel ongelukkig, maar daarna eventjes alles opzij zetten en een actie maakte. Twee man voorbij, een prachtig mooi voorgaf. Maar Timio de bal erin kon schieten. En daar was heel blij mee. Dan kan ik me even voorstellen. Als je ziet de andere uitslagen, goede uitslagen voor Bloemendaal. Ja, deze klasse, of je nou eerst of later staat, ik denk dat iedereen aan elkaar gewaagd is. En elke wedstrijd moet je strijd leveren, anders ga je het niet redden. En ik hoop dat we aan het einde van de rit, wanneer alles eh, gebeurd is, dat, eh, dat de punten goed verdeeld zijn ten opzichte van iedereen. En het wordt wel een spannende competitie. Volgende week Schoten, weer een ander potje thuis. Ja, ook daar moeten we weer volop aan de bak. En uh, de, de, de, de, de, de, voetballend moeten we soms wel eens eh, wat dingetjes eh, achterwege laten en wat robuuster gaan spelen. Die moet toch uit de vierde klasse komen. En alles met een hakkie en tikkie is soms te veel. En Schoot is ook een ploeg die fysiek best wel haar mannetje kent. Goed, dankjewel Kees. Ja, dat was het vandaag natuurlijk. En vanaf uh, Sparenwouden. Maar de Bloemendaal won met 1-3. En volgende week thuis Tegenschoten. she left without a warning and took the weekend between us, you were like my best friend. <laughs> the one I used to run and talk to when me and my girl was having problems. That's right. You used to say it'll be okay, suggest little nice things I should do. Uh-huh when I go home at night and lay my head down, all I seem to think about was you and how you make me wanna leave the one I'm with. Start a new relationship with you. That's what you do. Think about her and all the things that come along with you. Make me, you make me the one I'm with. Start a new relationship with you. This is what you do. Think about her and you the things that come along with you. Make me make me. I was bad, Is you you're the one that hooked us up, knowing it should have been you. uh What's sad is that I love her, but I'm falling for you. Uh-huh. What should I do? Should I tell my baby bye bye? Should I do exactly what I feel inside? Cause I, I don't wanna go, don't need to stay, but I really need to get it together. Make me wanna leave. Oh, oh baby. Relationship with you say what you do. You can fight in your love oh, yeah. and come along with. You make me, you make me wanna witness. Ooh, baby, relationship that you. This is what you do. You can fight follow in your love yeah. Radio en CFM Zandvoort in het programma Zondag in Kennemerland. En ja, die zondag die begon zo mooi en zonnig. En als we nu naar buiten kijken, wordt het toch wel erg mistig in de regio. Zometeen gaan we nog eventjes eh, ehm, ja, een item behandelen over HFC Haarlem. Want daar gaat het niet al te goed mee. Eh, beter gezegd, het gaat daar heel erg slecht met de financiële situatie. 300.000 euro hebben zij nodig. En dat eh, moeten ze hebben voor 1 december. Daar gaan we zometeen over praten met de supportersvereniging van HFC Haarlem. En nu in ieder geval muziek op AB Radio en CFM Zandvoort. just a second. You're gonna wanna hear this, I'm sure. So sit down, baby. When everything's unpleasant, you seem to be the only cure. Cause when you're gone, I sit around the house just watching TV and see the world changing on me. The world keeps changing and I don't know what to do without you. The sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing our day. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, The world keeps changing our day. The world keeps changing our day. Every day is the same old story. There are so many troubles in the world, and I'm sorry. What more can I say? You clear out the gray, come bring the sun to me. The world keeps changing, and I don't know what to do without you. So listen, girl, the sun is shining and the the world, the world is changing, but it's still me and my baby. The world, the world is changing, changing on me. The world, the world is changing, but it's still me and my baby. The world, the world. de spinners op AB Radio en ZFM Zandvoort. Daarmee werd het 7 minuten over half 5. Zometeen gaan we het hebben over HCR naar muziek van Phil Collins. Collins op AB Radio en CFM Zandvoort. Het is eh, tien over half vijf. Ik zei het al, we gaan het hebben over HFC Haarlem, want daar gaat het niet al te best. De voetbalclub HFC eh, Haarlem verkeert in financiële problemen. De Belastingdienst heeft vorige week voor ruim 2 ton beslag laten leggen op de goede van de club. Voor 1 december moet de club 300.000 euro bij anders is het over voor de club uit Haarlem-Noord. Nou, de supporters zijn diverse acties gestart en wij spraken Pieter Annewever. we 300.000 euro. Het is nogal wat, hè? Dat is een behoorlijk bedrag op dit moment, ja. En eh, ja, we zullen dat eh, met z'n allen bij elkaar moeten verzamelen. En wij als eh, supporters zijn in ieder geval al begonnen door eh, te proberen via de staatsloterij eh, voor een behoorlijk bedrag staatsloten te kopen. En daarnaast eh, zullen we nog andere inzamelingsacties de komende weken gaan houden. Om toch voor elkaar te krijgen voor 1 december een bedrag, in ieder gewoon bedrag bij te dragen om die 3 ton weg te werken. Waar ligt het probleem nou precies volgens jullie als supporters? Nou ja, het uitblijven van het stadion is natuurlijk het grootste probleem geweest. Kijk, het stadion ging niet door en daardoor haakten sponsors af. En uh, daarmee is er eh, een, een, een, groot gat ontstaan. Ja, en dat is alleen maar gegroeid en gegroeid. En eh, ja, dan zit je op een gegeven moment met een schuld van, van meer dan een miljoen. Nou, donderdagavond was er een spoeddebat eh, over Haarse Haarlem in de gemeenteraad van Haarlem. Ja, en daar werd eh, wel steun bij de club toegezegd dat ze het stadion gaan opkappen... waardoor ze hopen dat er weer sponsors bij komen. Maar die 300.000 euro die is nog steeds nodig voor de club. En als die er gewoon niet is voor 1 december... Ja, dan is het over voor betaalde voetbal in Haarlem. Nou, deze week was dus eh, behoorlijk spannend voor de club uit Haarlem-Noord. Nou, daar natuurlijk later deze week meer over. Wij gaan verder met muziek tijdens zondag in Kennemerland. And believe y'all, he's worth it. So believing in Jesus.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 Dit is zondag in Kennemerland op AB Radio en GVM Zandvoort. We zijn aan het eind van het programma gekomen in ieder geval. Het is 9 eh, minuten voor 5. Mijn naam is Roderick de Veen en ik maak dat programma samen met Tjerk de Blauwe en natuurlijk ook Frits Reek en Frits voor het hockeyverslag... en Tjerk natuurlijk voor het verslag van de wedstrijd van Bloemendaal. Voor nu alvast een fijne zondagavond en graag tot volgende week... bij de collega's van uh, Zandvoort, Jaap Koper en Lenne van Haak. Die maken dan eh, het programma.